Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Syrische stad Homs is een avondklok ingesteld vanwege demonstraties van minderheden. Ook in een aantal andere steden in Syrië zijn mensen de straat op gegaan. Aanleiding voor de demonstraties zou een video zijn van een Alawitisch heiligdom dat in brand is gezet. Door de video zijn minderheden zoals Shiiten en Alawieten bang dat de nieuwe regering de beloftes over religieuze tolerantie niet nakomt. Volgens de regering gaat het om een oude video die nu verspreid wordt om geweld uit te lokken. Op een industrieterrein in Bergen op Zoom woedt een grote brand bij een bandenopslag. De autobanden liggen in een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer is met zo'n 10 wagens ter plekke en probeert te voorkomen dat het vuur zich verder kan verspreiden. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. In een gevangenis in de hoofdstad van Mozambique zijn rellen uitgebroken. 33 mensen zijn daarbij omgekomen, 15 raakten gewond. Uit de gevangenis zijn meer dan 1500 gevangenen ontsnapt. Ze wisten bewakers te overmeesteren en wapens te bemachtigen. Zo'n 150 van hen zijn inmiddels weer gevangen genomen. Joodse en islamitische organisaties zijn blij met de kersttoespraak van koning Willem-Alexander... Die sprak verbindende woorden voor Joodse Nederlanders en Nederlandse moslims. De koning riep op om elkaar niet te verliezen, ondanks alle meningsverschillen in de maatschappij. Onder meer het contactorgaan Moslims en Overheid en het Centrum Informatie en Documentatie Israël zijn positief over de woorden van koning Willem-Alexander. De organisaties hopen dat de toespraak ook effect zal hebben in de samenleving. Het weer blijft vannacht bewolkt met her en der wat motregen, bij een graad of 8. Er kan wat mist ontstaan. Morgen blijft het grijs en wat regenachtig.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 om al die jaren geweest. Ik ben mezelf niet, het nooit geweest. om al die jaren nooit geweest. ZFM. ZFM. listen, baby. been living down for anything if we try enough. Let the the horse and carriage round the lonely merry-go-round.